Mark Hokken met het NOS-journaal. In Armenië heeft de demonstranten die het vertrek van de premier eisen. Tijdens een massale demonstratie in de hoofdstad Jerevan... sprak de president enkele minuten met de leider van de protesten... en nodigde hem waarschijnlijk uit voor formele gesprekken. Die vinden mogelijk vandaag al plaats. De demonstranten eisen het vertrek van premier Serge Sarkisian... die tien jaar lang president was... In die periode werd via een referendum bepaald dat de premier meer macht krijgt. Veel Armeniërs zijn teleurgesteld dat Sarkisian na zijn presidentschap nu als premier nog steeds de machtigste man van Armenië is. De regering in India komt met een wetswijziging waardoor op het verkrachten van kinderen de doodstraf komt te staan. De minister voor Kind- en Vrouwenrechten had gisteren voor de maatregel gepleit... Toen het nieuws naar buiten kwam dat in korte tijd drie meisjes zijn verkracht en vermoord tijdens verschillende bruiloften in India. Dagelijks worden in India 50 verkrachtingen van kinderen onder de 12 jaar geregistreerd. Koningin Elisabeth heeft haar 92, 92 pardon, heeft haar 92ste verjaardag gevierd met een concert in Londen. Na afloop van het concert met onder andere Kylie Minogue, Sting en Tom Jones kreeg ze een daverend applaus. De Britse koningin is de oudste en langst regerende vorst ter wereld. Normaal gesproken viert Elisabeth haar verjaardag niet in het openbaar, maar dit keer wel, aangezien het concert ook de afsluiting was van de tweejaarlijkse bijeenkomst met de gemene bestlanden. FC Barcelona heeft voor de dertigste keer en voor de vierde keer op rij de Spaanse beker gewonnen. In de finale om de Copa del Rey werd Sevilla met 5-0 verslagen. Barcelona pakt dit jaar zo goed als zeker de dubbel in de Spaanse competitie is de voorsprong op nummer 2 Atletico Madrid 12 punten.